Jobboot met het NOS-journaal. Israëlische en Palestijnse onderhandelaars hebben voor het eerst in ruim een jaar tijd met elkaar gesproken. Dat gebeurde in Jordanië. Er waren ook vertegenwoordigers bij van het Midden-Oosten kwartet. Dat bestaat uit de VN, Amerika, Europa en Rusland. Concrete resultaten werden niet verwacht en zijn ook niet geboekt. Het overleg was bedoeld om echte onderhandelingen later dit jaar mogelijk te maken. Het rechtstreekse Israëlisch-Palestijnse vredesoverleg werd in september 2010 afgebroken. De Palestijnen staakten het overleg uit protest tegen de bouw van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Een openbaar aanklager in Turkije wil een proces tegen oud-president Evren. De aanklager vindt dat Evren levenslang verdient omdat hij in 1980 samen met vier andere generaals een staatsgreep pleegde. De rechtbank heeft nu twee weken de tijd om te beslissen of er inderdaad een rechtszaak komt. Evren was in 1980 chef van de generale staf. Hij en de oud-commandant van de luchtmacht zijn de enige koepplegers die nog in leven zijn. Evren was van 1982 tot 1989 president van Turkije. De oud-president is 94. Hij heeft gezegd dat hij geen spijt heeft van de staatsgreep en dat hij liever zelfmoord pleegt dan terechtstaat. Twee jongeren moeten een jaar de gevangenis in voor het terroriseren van een groep ouderen in Amstelveen. Afgelopen zomer sloegen ze de buurtbewoners op een buurtbarbecue in elkaar. Ze schopten ook samen tegen het hoofd van een man die al bewusteloos op de grond lag. Dat had zijn dood kunnen zijn, zei de rechter. De daders zijn erom veroordeeld tot anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Twee jongeren, die ook meededen, kregen een werkstraf. De vier jongeren moeten samen de slachtoffers in Amstelveen ruim 7000 euro betalen. Het weer vanavond en vannacht veel regen en wind. Op de Wadden kans op storm. Morgen afwisselend zon en buien. Aan het einde van de dag ook weer kans op veel wind. En zelfs stormachtig op de Waddeneilanden. Het wordt morgen ongeveer 9 graden.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 En we gaan heerlijk rustig luisteren naar Nora Jones met Those Sweet Words. My was dat. Een compositie van Jerry Milliken en ook Bob Hoop, maar speelde erop 11 eh, trombonen we gaan eh, zo direct eens een keer kijken wat er allemaal gaat gebeuren, staat te gebeuren hier vanmiddag aan het strand. Want ik denk dat er weer heel veel mensen het water in zullen gaan duiken. En dan denk ik terug aan 1959, toen Noord 59, dacht ik als eerste vereniging, men Bloemendaal te water ging. En dat was toen de tijd onder leiding van Ock van Batenburg. Ik denk dat hij nog leeft en ik hoop ook dat hij vanmiddag ook nog aanwezig is. De oude okkie, om het zo maar eens te zeggen. En daarom nu maar Jerry en eh, Ramsey Lewis met een heerlijk nummer Wait in the Water.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 I dream of you. Cheer cheer, cheer. Do do do do do, she boom, she boom boom. Do do do do do, she boom, she boom boom. Do do do do do. crocodile. had enough. I'm going down yonder behind the sun. Gonna do something for ya. Ain't never been done. I'ma hold back the lightning with the palm of my hand. Shake hand with the devil. Taylor in een overduidelijk nummer. We gaan naar Chuck Berry en luisteren naar zijn heerlijke vertolking Guitar Boogie. morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Keep it, the teacher don't know how mean she looks. Soon as three o'clock rolls around, you finally lay your burden. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you are making romance. something that's really hot. J. Gale was dat van de cd Roll On met een aantal heerlijke nummers. En daarvoor hoort u nog een keer Chuck Berry met School Days. We gaan fietsen. Hey Henkie! Ja? Lekker fiets weer hè? Fiets weer? Nee, fiets weer! De fiets van Piet van baan is zojuist gekomen en de fiets van Piet van Pa Is zojuist gepasseerd En de fiets van Piet van Pa Is zojuist gepasseerd En de wielen van de fiets van Piet van Pa Zijn zojuist gepasseerd En de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd En de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd En de banden van de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd En de banden van de wielen van de fiets van Piet van zijn zojuist gepasseerd En de banden van de wielen van de fiets van Piet van zijn zojuist gepasseerd En de velg van de banden van de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En de velg van de banden van de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. En de velg van de banden van de wielen van de fiets van Piet van Pa zijn zojuist gepasseerd. Eh, eh de trappen van de ketting, van de assen, van de spaken, van de velg, van de banden, van de wielen, van de fiets, van fiets van Pa. Zijn zojuist gepasseerd. Met nu op dit moment Diana Ross. Die Lady Sings the Blues. Een krachtige film over het leven van Billie Holiday. En de twee nummers die je hoort. Eerst Fine and Mellow. En daar Man, zijn natuurlijk een aantal grootheden die door haar fantastisch zijn gezongen. Bedankt voor het luisteren vandaag. En mocht u toevallig nog een video hebben van deze film van Lady Sings the Blues? Laat het mij even weten. Want ik heb van alles en nog wat gezocht. Maar het lukt mij niet om deze schitterende video te krijgen.